Naar mijn mening dan in ieder geval. Hè. Buddy Miles en Damn Changes. Buddy Miles, hij eh, overleed in 2008 eh, op 60-jarige eh, leeftijd. En hij was vooral bekend als funk drummer en zanger. Vooral bekend geworden door zijn werk dat hij maakte met niemand minder dan Jimi Hendrix. Ja, Jimi Hendrix Band of Gypsies. Daar zat hij in van van 1969 tot 1970. Dit kwam uit 1970 van zijn uh, eh, solo-album Damn Changes. Stond ook nog een, eh, een eh, goede cover op, Down by the River. Young, misschien later nog eens draaien. Goedenacht vrienden en vriendinnen, welkom bij een nieuwe Frieknacht, 12 uur geweest. Het is ehm, een nieuwe Frieknacht op de radio. Welkom, leuk dat je erbij bent. En ehm, ja, heel veel nieuwe muziek sowieso. Heel veel, eh, ja, ondanks uh, de komkommertijd komt er toch nog wel het een en ander uit. Niet de grootste namen, maar hè, dat mag de pret niet drukken. Ik heb ook eh, twee originals, want ik heb, ben er vorige week, wil ik er eigenlijk mee starten, maar ik ben ik het toen vergeten. Of ik heb het niet gehaald in die tijd. En sowieso nog een antwoord op de vraag uit de popmuziek. Kortom, bomvolletjes show de komende twee uur op je radio. Maat van den Hout met, ehm, ja, nu de nieuwste van eh, deze blueszangeres, die heet War in My Mind. En het is een geweldige nieuwe single. Dit is Beth Hart. War in my mind. There's a war in my mind. Seeking ye shall find. That is howling all the time. cause a war in my mind. Black in my soul. It's all black in my soul. No diamond in the coal. I've reached just what I saw. It's all in my soul Blood on the wall. I threw my blood on the wall. Hiding in the hall. Cause I know it's all my fault. I threw my blood on. ugly when I try. Some try. Ah. Wat een fantastische zangeres. Vooral eh, in, de, in de blues uh, dus, is, zij, eh, is zij heel erg goed, naar mijn mening. Beth Hart, War in My Mind. Ook vooral bekend van samenwerken met Joe Bonamassa. Maar solo ook gewoon altijd goed eigenlijk. Beth Hart, de nieuwe single. Afgelopen vrijdag kwam hij uit. War in My Mind. Maar er is nog veel meer nieuwe muziek. Ook van wat kleinere namen. Wat dacht je van deze nieuwe van Charlotte Lawrence? Dit is de nieuwe single van haar. Why Do You Love Me? Hate your friends. I hate your mom and dad. I hope they hate me back. I guess for once, I'm being honest. Gotta be a lot that's wrong with you to wanna be with me. It's kinda sweet when we we fight until someone's calling the cops, but you never blame it on me. You're so lips. You hate the way I lie, so here you go. I'm being honest, narcissist. Come on, give us a kiss. Let's have some fun with it. It's kinda sweet. It's kinda sweet. Four in the morning, you're changing the locks. How could you do this to me? Eh, Charlotte Lawrence. Je merkt dat een beetje, hè? dat die donkere slaapkamerpop uh, met een goed gevoel voor humor, dat dat een beetje op begint te komen. Hè? Je hebt natuurlijk ook Billie Eilish uh, tegenwoordig. Geweldige muzikant, laten we eerlijk zijn. Alleen die commerciële hype voor mij, die hoeft er niet helemaal omheen. Ehm, maar ja, dit, is, eh, dit lijkt daar eh, verrassend veel op. Eh, Charlotte Lawrence, eerder dit jaar stond ze ook ehm, in de Melkweg in Amsterdam. En ehm, nou, ze, bij, ze, bewijst wel dat ze het kan hoor. ze schrijft over persoonlijke thema's als angst, liefde, maar ja, maakt de onderwerpen tegelijkertijd ook wel wat luchtig. ze heeft haar eerste EP, Young, ehm, op haar arm laten te tatoeëren. En de volgende EP die staat alweer kwalaar. Reckless. Die komt dan waarschijnlijk ook ergens te staan. En nou, haar vrolijke persoonlijkheid die lijkt ze te vermengen met uh, invloeden als eh, Bon Iver, Damien Rice, Johnny Mitchell. Nou, dan zeggen wij, kijk, dat zijn niet de minste namen. Tegenstelling eh, die naar eh, nummers verrassend goed werkt. dat wel. Ik vond dit een van de verrassendste fijne liedjes uit de releasebak. Charlotte Lawrence en Why Do You Love Me? In de Frieknacht op de zender, op de radio. Met, ja, zullen we gewoon even een classic doen? Ja, hè? Een van de beste ska-bands ooit. Want ja, wie had, je had de beat nog eh, inderdaad, hè? Can't Get Losing You. Je had ook natuurlijk Madness. One Step Beyond. Maar deze band, oh jongens. Gangsters Too Much Too Young, A Message To You Rudy. En deze, Ghost Town. Oh, zo fijn. Het is echt, echt ook wel een, een nachtplaat eigenlijk. En dan komt in ieder geval beter tot zijn recht. Als je dan donk, in een donker steegje loopt. Of in een film en dan dit op de achtergrond. Ja, ah, werkt perfect. this place. waaiende wind. Politie sirene op de achtergrond. Echt een filmsoundtrack uh, voor in een film eh, dit. is zo'n steetje. Ja, ik voel hem nog. De specials. Ja, s'nachts komt hij echt eh, beter tot zijn recht hoor. Ja, oh, ja. Ja, nou is hij echt afgelopen hoor. Ghost Town. En ja, s'nachts, dan, ehm, dan zijn ze er weer. De weerwolven. Ehm, in ieder geval, laat dat weer, laat dat maar even weg. Want ehm, ja, of tenminste, het, wordt lekker weer eh, komende week. Ja, het wordt lekker weer. Maar in, dit geval mag je de wolf, of de weer in ieder geval eh, wegladen. En dan hou je dus de wolf over. En dat brengt ons ook bij de band De Wolf. Hè? Psychedelische blues rock eh, uit eh, Nederland, uit Limburg om precies te zijn. Ze hebben een nieuwe single en die is fantastisch. Dit is Share the Rides. nieuwe zin van uh, eh, De Wolf. Ik heb ze bijna één keer live gezien. Dat was eh, vorig jaar met uh, Records Today. Toen kwamen ze eigenlijk bij de platenzaak bij mij in de buurt, om de hoek, kwamen ze, kwamen ze even spelen. Maar wat was, ze? ze waren ambassadeur, nou, nee ze waren niet ambassadeur volgens mij, maar ze kwamen gewoon, ze kwamen gewoon even een uurtje spelen. Tenminste, dat, dat was het plan. Of ja, dat is ook uiteindelijk gebeurd. Maar volgens mij was het, ja, we gingen het om 12 of 1 uur beginnen, maar dan begonnen ze eigenlijk, ze waren sowieso al een half uur te laat. Toen gingen ze ook nog eens eten. Nou, en daarna, hè, dan moet je eten, moet even, natuurlijk even, moet je even rusten, hè, totdat het is gaan liggen, hè, ehm, dat eten. En daarna gingen ze nog eens een rondje in de platenzaak doen. Om even te kijken van, eh, ja, eh, wat willen we hier eigenlijk nog eh, meenemen? Even, een plaatje kopen. Dus inmiddels was het twee uur later of zo. En toen zijn ze pas begonnen te spelen. Maar ja, toen was ik alweer naar huis. Want toen moest ik zo lang wachten. Maar los daarvan is het natuurlijk gewoon een fantastische band. Met een geweldige nieuwe single. Share the Ride, hoorde je. Dan naar Girl in Red. Want in Hochten, net ten zuiden van Oslo, daar schrijft Girl in Red. Ja, dat is nog iets anders dan Lady in Red eerlijke teksten over haar, dagelijks leven haar relaties en haar bevliegingen. En haar sound, dat is ja, als een soort van soundtrack van eh, ja, typische coming-of-age indie film... waar je dan heimwee van krijgt naar die ene zomer. En die liefde die erbij hoorde. Hè? Nou, komt misschien wel bekend voor. Geheel op eigen houtje en met een steady track per maand... Eh, kreeg ze de erkenning van uh, NRK Word, Uword, hè? Dus eh, Zweeds, hè? Of Oslo? Oslo, ja... Dat weet ik niet meer. Dat twijfel ik. Ehm, een website eh, toegewijd aan eh, opkomende Noorse, Noorse artiesten. Kijk, uit Noorwegen komt ze. En eh, daarmee kreeg ze ehm, miljoenen streams. Dus daar is ze nou lekker aan de weg aan het timmeren. En haar fans die kunnen inmiddels niet wachten tot ze haar slaapkamer verruilt voor het podium. Ehm, nou, dat is ook gebeurd inmiddels. Want ook zij stond in de Melkweg Amsterdam. Dat was een aantal maanden geleden. Op 4 mei stond zij daar. Eh, support komt van, of kwam toen van eh, Cloud, heb ik ook volgens mij wel eens van gehoord, die naar eh, eigen zeggen heerlijke synthpop maakte, die daar past bij elke late night snack. Nou, lekkere snack. altijd fijne gitaarmuziek, die in die hoek, koude wel van. Van die lekkere gita zijn dat. Girl Red, de nieuwe single I'll Die Anyway. Die Anyway, de nieuwe zin van Girl in Red. En over Die gesproken, we gaan weer een, eh, een vraag eh, beantwoorden uit de popmuziek. En tegelijkertijd is het ook een, eh, een original. Het vraagstuk dat is, can you kill someone with a song? Dat komt uit Killing Me Softly. En dan hebben we natuurlijk, natuurlijk meteen een, een mooie eerste original. Ehm, want ja, natuurlijk, er is een generatie die denkt dat het van de Fugees is mensen die dan een beetje verstand hebben van muziek, ehm, die denken van, ja, oh ja, oh, dat is dat nummer van Roberta Fleck. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ehm, het origineel, de originale afname, die is van Laurie Lieberman. Killing Me Softly With His Song, Dat gaat over een concert wat zij bezocht van Don McLean. Ehm, maar in, hier in dit boekje wordt in ieder geval ja, de vraag beantwoord op de versie van Roberta Fleck. Dus er staat ook overal in eh, de, de tekst haar achternaam. Dus dan ga ik hem zo ook maar voorlezen. Maar het origineel, dat hoor je zo meteen. Um, Fuji's hadden natuurlijk een gigantische hit mee. Die waarvan, Roberta Fleck is nummer 1 geworden in, eh, in Amerika. Maar ook hier in Nederland een gigantische hit. Maar het origineel, die van Lori Lieberman, die heeft eh, niks gedaan. Dus het is wel leuk om die zo meteen even te draaien. Maar het antwoord op de vraag. Can you kill someone with a song? Um, nou, in dit rapport, uit Roberta Fleck dan in dit geval, diverse ernstige beschuldigingen tegen een naamloos individu. Want het betreft vooral poging tot moord, zacht en met een liedje. Want vanwege de schadelijke aard van eh, dergelijke beschuldigingen, eh, ze kunnen tot levenslange gevangenisstraf leiden, is het belangrijk om op bewijs voor de beschuldigingen te onderzoeken. Hè? Daar zijn we het allemaal wel mee eens. Maar op het eerste gezicht lijken de aantijgingen van Vlek goed stand te houden. Het is absoluut mogelijk om iemand met een lied te doden of met een willekeurig ander hard geluid. Alles boven de 150 decibel kan trommelvliezen eh, doen scheuren, terwijl ze een geluidsterkte van ongeveer 200 decibel de meeste van ons fataal kan worden. Ter vergelijking, een pneumatische boor heeft ongeveer 100 decibel en de meeste kettingzagen die leveren slechts ongeveer 120 decibel aan geluidsterkte. Vooral een fataal geluidsniveau zou je dicht bij een explosie moeten staan. En ja, flexbeschuldiging eh, ja, luidt echter dat ze zachtjes wordt gedood. Nou, ook hier staven de feiten haar beschuldigingen. In 1933 toen schreef een Hongaarse componist een lied getiteld Gloomy Sunday, Uitzichtloze Zondag dat aanvankelijk over de ellende van de oorlog ging en later herschreef ze het lied en ging het over zelfmoordgedachten. Dit lokte een slecht eh, gestaafde paniekreactie in de internationale media uit, want gezegd werd dat Gloomy Sunday de aanleiding vormde voor een groot aantal zelfmoorden in dat decennium. En ook de componist pleegde uiteindelijk zelfmoord, tientallen jaren later. Gizmodo, een website met eh, peer reviews onderzocht de zaak Gloomy Sunday en ontdekte dat het zelfmoordpercentage in Hongarije van oudsher hoog is, evenals in andere landen met een vergelijkbare culturele achtergrond, wat tot speculatie over genetische oorzaken kan leiden. Het uitlokken van zelfmoord door een bepaald muziekstuk of een eerdere zelfmoord wordt het weather effect genoemd naar Goethes eh, eh, roman uit 1774, Het Lijden van Jonne Werther, waarin de gelijknamige hoofdpersoon zichzelf doodt vanwege een onmogelijke liefde. De publicatie eh, van dit boek werd gevolgd door een golf van zelfmoorden die de vraag deden reizen of ze daarmee in verband stonden.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 Just another good excuse for inebriation. Is how I fuck myself and call it masturbation. Yeah, I fuck myself and call it masturbation. <laughs> I used to eat pills, but now I just eat kale. I'm three years sober and I'm still hungover. Yeah, I'm three years sober and I'm still hungover. Three years sober. Zo, lekker hoor. 93 Punks. Volgens mij is het een, eh, ik weet het niet zeker, maar volgens mij is het een, uh, een, uh, een punkproject. 93 Punks, zo heet het. En dat is dan een project van Vic Mensa en Travis Barker. Travis Barker, die kennen we nog als drummer van de band Blink 182. En Three Years Sober, zo heet deze heftige single, al zeg ik zelf. Three Years Sober. Daarvoor het antwoord op de vraag, Can You Kill Someone With A Song? Het was ehm, eh, Killing Me Softly van Laurie Lieberman. De originale afname, het original eh, in dit eh, geval. Maar laten we eerlijk zijn, eigenlijk alle drie de versies zijn wel goed. Hè? Ook Roberta Flack, goede versie. In de 90s nog de Fugees. Ja, fijn. Ehm, er is ook eh, ja, heel veel nieuwe muziek. Dit was al uh, eentje, hè, die van 93 Punks. Maar er is ook eh, wat meer funky shit. uit Nederland, ja, een nieuwe zin van Kraak en Smaak. Met op vocale niemand minder dan Iso Fitzroy. Maakt ook wel fijne liedjes. Een nieuwe single die heet Sweet Time. It's the bullet. You're not doing things so well. Nieuwe zinnen van kraak en smaak. Ook in het buitenland eh, erg succesvol. Daar heet ze dan crack and smack. Dit was eh, met op eh, de vocale. Iso Fitzroy. De nieuwe single die heet Sweet Time. En die Iso Fitzroy, dat is een zangeres uit, uit Londen, Brittannië. Daar komt ze. Daar komt ze vandaan. Eh, gospel, blues, soul. Eh, eigenlijk heel dat hoekje dat maakte. Dit was een beetje, eh, beetje funky shit. Vind ik wel lekker. Nieuwe single heet Sweet Time. Daarvoor nog een keer die 93 Punks en 3 Years Sober. Ehm, even, even wat luchtigs. lekker. Mag ook wel eens. Van zijn zevende album kwam dit. Glass Houses. Billy Joel. All the waiters in your grand this is. the human heart is only make believe. I am only fighting fire with fire. But you are still the victim of the accidents you lead. Sure as I'm a victim of desire, Yeah, yeah, all the servants in your new hotel. favors. Don't talk to strangers. Don't ask me why. Don't ask me why. Don't ask me why. It's still rock and roll to me en uh, eh, Alverlena stond er ook op op dit zevende album van Billy Joel uit 1980. Glass Houses, dit was Don't Ask Me Why. Nieuwe single is dit van eh, Charlie XTX en Christine and the Queens. Dit is Gone. Charlie XCX en eh, Christine and the Queens. Een verrassende, maar eh, nou, toch wel geslaagde ja, ja, geslaagd popliedje, eh, durf ik wel te zeggen. Gone, zo heet het. En eh, we gaan snel naar de volgende plaat. Want eh, onze favoriete Engelse singer-songwriter en uh, punk-folk troubadour, hij is terug met nou, nogal wat muziek. Frank, Frank Turner, daar heb ik het over. Ehm, hij doet ook heel de wereld tegenwoordig over. Hij doet alle Nederlandse, ook Nederlandse podia en festivals aan. Zo trad hij in 2011 bijvoorbeeld op op Lowlands. Hij heeft de Melkweg gestaan in Amsterdam. In 2012 in Paradiso, ook in Amsterdam. En eh, in 2015 heb, heb ik hem eh, gezien. Op het eh, mainstage stond hij doen. Op Pinkpop. Ja, ehm, hij eh, is lekker bezig. Hij dropt eh, de ene naar de andere plaat eh, op dit moment. Hij heeft, begin dit jaar heeft een EP gereleased. Don't Worry heet dat. En daarna kwamen er nog een hele, een hele handvol aan nieuwe singles. Sister Rosetta, The Death of Dora Hand. Maar als je echt de, het nieuwste van de nieuwste spul wilt horen van Frank Turner... dan ben je hier aan het goede adres. Want deze die kwam afgelopen woensdag uit. De nieuwste Frank Turner. En die heet The Graveyard of The Outcast Dad? Je mag zelf kiezen. They buried my body on Christmas in the ground by the South River bank. Worked to my death, for my very last breath, I'd the Winchester bishops to thank. Now the church held the keys to the brothel Lit the window with a burning red light. While I teased the funds from the pockets of John's, the bishop got rich in the night. But I didn't fall apart through my years in the dark for my lover. I guarded my pure, pure heart. And he meets me in the graveyard, the graveyard where they made my bed. Plants a white flower under cold stars on the grave of the forgotten dead. Now the bishop snuck off to fresh pastures, while my grave was grown over with weeds. No burial plots, just some forget me nots for the women they branded unclean. The wasteland was claimed by the city. They covered it with tenement slums. For where we'd been left had never been blessed, and they dug down and built on our bones. But every December, with frost on his fingers, my lover returns, but he still remembers. To meet me in the graveyard, the graveyard where they made my bed. Plants a white flower under cold stars on the grave of the forgotten dead. The sun goes down and the last folk leave. It's London town on Christmas Eve. My lover still wanders bereft and bereft. Frank Turner en de eh, The Graveyard on the Outcast. Is het nou een kerstliedje of niet? Is, ik snap nou, het niet meer, eh, want ik hoor wel kerstbelletjes en hij zingt het ook eh, duidelijk een aantal keer. Christmas. Even kijken hoor, volgens mij niet. Nee, ja, het is ook echt afgelopen woensdag uitgekomen, dus het, nee, het, is, het is geen kerstliedje. Maar als ik even snel de tekst doorneem. Ze hebben mijn lichaam begraven met kerstmis in de grond aan de Zuidoever. Werkte tot mijn dood voor mijn allerlaatste adem. Ik zou in de Winchester bisschoppen willen bedanken. De kerk had nu de sleutels van het boordeel. Verlicht het raam met een brandend rood licht, terwijl ik de fondsen uit de zakken van uh, mijnen plaagde. De bisschop werd rijk in de nacht, maar ik viel niet uit elkaar. Door mijn jaren in het donker, voor mijn geliefde bewaakte ik mijn zuivere, zuivere hart. En hij ontmoette me op het kerkhof, het kerkhof waar ze eh, eh, mijn bed opgemaakt hebben. Planten witte bloemen onder koude sterren op het graf van de vergeten doden. Nee, het is, het is duidelijk geen kerstliedje, maar het, zitten we, het, het, het, het, had zomaar gekund, inderdaad. Goed, um, ja, ik had deze al een soort van beloofd, hè. Buddy Miles begonnen we mee dit uur. Damn Changes. En hij coverde dit ook op datzelfde album. Dus dan de laatste voor dit uur. Volgend uur zijn we gewoon terug, Neil Young, Crazy Horse, Down by the River, live. Be my side, I'll be on your side. There's no reason for you to hide. It's so hard. Applaus voor de klapstoel.